uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een schietincident in een woning in Dordrecht zijn verschillende slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie op Twitter. Hoeveel mensen bij het incident betrokken zijn is nog onbekend. Rond half zeven zijn hulpdiensten met spoed naar de woning gegaan. Er zijn inmiddels twee traumahelikopters, verschillende ambulances en politie-eenheden ter plaatse. Ook trams in Utrecht blijken te zijn behandeld met verf... die de schadelijke stof chroom 6 bevat. In mei werd het werk aan de trams al stilgelegd... omdat dat vermoed werd. Onderzoek wijst nu uit dat de verf naast chroom 6... ook andere zware metalen bevat, zoals zink en lood. Het kankerverwekkende chroom 6 kan vrijkomen bij werkzaamheden... als lassen, slijpen en schuren. Werknemers zijn afgelopen vrijdag geïnformeerd. Hoe groot de gezondheidsrisico's waren is nog niet duidelijk. Eerder bleek de stof ook al in de verf van trams in Den Haag en Amsterdam te zitten. En ook daar lopen nog gezondheidsonderzoeken. De Nederlandse marine heeft bijna 400 kilo cocaïne onderschept bij Bonaire. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt... vanwege de juridische afhandeling in de zaak. De cocaïne had in Nederland bijna 20 miljoen euro kunnen opleveren. De marine deed de vangst samen met de Amerikaanse kustwacht. De drugs en de bemanning van het schip zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Die zijn verantwoordelijk voor de vervolging van de verdachten. Het is nog onduidelijk waar de drugs en de smokkelaars vandaan komen. De topman van het Japanse autoconcern Nissan Motor treedt af na een beloningsschandaal binnen het bedrijf. Vorige week gaf hij toe dat er fraude is gepleegd bij het uitkeren van dividend over zijn aandelen in Nissan. Uit intern onderzoek blijkt dat hij 400.000 euro te veel winst heeft ontvangen over zijn aandelen. Het onderzoek begon nadat oud-directeur Kelly hem had beschuldigd van fraude. Kelly werd zo vorig jaar opgepakt op verdenking van fraude, net als voormalig topman Gon.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 En in de aankondiging eh, van eh, dit programma had ik al gezegd... Eh, nou, ze gaan dit weekend de EP, nee, het album uitbrengen. Changes. Maar toen werd ik toch even op de vingers getikt door de mensen van Marvin Day en zijn band. Eh, die zeiden, nee, je bent nog een beetje te vroeg en te voorbarig. Het is op 6 oktober. Ik haal weer dingen door elkaar die ik eigenlijk niet door elkaar moet houden. Dit is de eigen opname die we eh, hebben gemaakt. Eh, denk ik alweer van twee jaar terug. Toen ze hier geweest waren met Soldier On. welkom bij deze Alternative FM. 5 september. En we hebben inderdaad vanavond live muziek. Dat kunnen we eindelijk ook weer eens een keer aankondigen. Want eh, daar heeft het wel een beetje de laatste weken een beetje aan ontbroken. Maar goed, eh, het is eh, wel heel fijn dat ze er zijn. Daphne en Koen, oftewel de twee van Lake Michigan. Ze bestaan zelfs uit vijf mensen. Dit zijn de voorposten. <laughs> Eh, eh, het is vandaag zelfs ook nog een half Zandvoortse inbreng. Want Koen eh, die heeft het weer zoals gebruikelijk weer lopend af kunnen doen. Dus toch, uh, Koen, of niet? Uh, pak maar even de microfoon. Want, eh, ja, op, op een geleende fiets zelfs. Een geleende fiets? Ja. Ah, dat, is, dat, dat doe je goed. maar je, je muzikale wederhelft, die had even het openbaar vervoer nodig. Kom er ook maar even gezellig bij. Dan, dan hebben we gelijk al meteen de introductie voor vanavond. Hallo. Dat is Daphne. Lake Michigan is vanavond te gast. Ehm, eigenlijk is het een Haarlemse band, hè? Ja, ja, ja ontstaan in Haarlem. Ja. hoe is het ontstaan? Eh, ja, eigenlijk is het ontstaan als duo. En wij gingen gewoon toen elkaar net ontmoeten eigenlijk gelijk samen zitten en ja. spelen en schrijven. En toen is het uiteindelijk, eh, dachten we nou, deze liedjes zouden wel vet zijn in een bandformatie. Dus toen hebben we een band erbij gezocht en nu is het een band. Ja, ehm, even voor de mensen die eh, nog niet precies weten ehm, wat voor muziek jullie maken. Kunnen jullie dat even kort duiden? Eh, ja. ja. Eh, country Americana muziek moet je in gedachten hebben met pop-elementen. Ja. Uh, nou, weten we van jou dat je toch een beetje, een, eh, een beetje langzamerhand een beetje aan het ontwikkelen bent tot een muzikale duizendpoot. <laughs> Dankjewel. uh, <laughs> <laughs> je hebt hier eh, toen eh, ook nog je examen gedaan in de Grote Krocht. Zeker. In mei was dat. Zeker. Ehm, nog even van, van ja, want er is ook nog een andere band waar jij actief bent en je bent zelf actief. Maar wat, wat, wat heb je dan echt toch een voorkeur voor wat voor stijl je eigenlijk het liefst speelt of niet? Nee, nee? niet. Dat heb ik nooit gevraagd aan je. Dit is de eerste keer dat ik het aan je vraag. ja, ja het, wat juist tof wat juist tof is, is om verschillende dingen te kunnen doen. Ja. Om toch een beetje afwisseling erin te houden. En altijd, als je ergens door geïnspireerd raakt, niet in één bepaald hoekje moeten denken. Of zo. Ik kan het altijd wel ergens kwijt. Ah, je, ja, oké. Dus, dus het is eigenlijk eh, gewoon van toch wel fijn dat je meerdere stijlen eigenlijk... Ja, eh, ja ik wil gewoon muziek maken eigenlijk. Dus dan, Ehm, in, in dit geval nu weer in een band. Eh, hè, eh, we kennen die ook eh, bij Greenfield. dat is ook een band waar je in actief bent. Ehm, schrijf jij samen met Daphne de songs of wie doet dat? We schrijven veel samen, bij wij tweeën. En Daphne die schrijft ook gewoon in de eentje. Die komt dan soms met liedjes. En ik kom heel af en toe ook met liedjes die ja. ik in heb geschreven. Hoe, hoe werkt dat? als jij iets schrijft, eh, laat je het, eh, moet hij dan, eh, wat, wat gaat hij dan doen? De muziek eronder verzinnen? Of, ehm, ja, als ik het schrijf, dan is het meestal dat ik gewoon met een idee kom. En dat Koen dan ook weer, dat ik hem eigenlijk nodig heb om het liedje af te maken, zeg maar. Dus hij komt dan met nieuwe ideeën en dan, dan wordt het echt een liedje, zeg maar. Ja. waar gaat het eigenlijk over alles? Ja, het gaat echt over van alles. Echt over eigenlijk een beetje de struggles van het leven, denk ik wel. Of life, ja, dat is wel misschien wel... van je weg, ja. <laughs> Eh, kunnen jullie dat als jonge mensen dat dan toch nog enigszins aanvoelen? Hè? Want als je het over struggle of life hebt... Hè, eh, jongeren worden van tegenwoordig worden toch wel geconfronteerd met een aantal ja, dingen waarvan ik denk... ik zet mijn vraagtekens bij, hè. Laten we even één voorbeeld nemen zonder dat we een politiek oordeel erover geven. Het leenstelsel. Om maar even wat te noemen. Want je moet je studie betalen. Hè, of in dit geval lenen. En als je op een gegeven moment klaar bent. Ja, leuk. Dan heb je, heb je wat. Maar eh, dan moet je ook nog eh, terug gaan betalen. Is dat ook een onderdeel van de struggle of life? Of, eh? <laughs> ja. Het is niet letterlijk in de liedjes genoemd, nee, maar, het is zeker wel een struggle in het leven. Ja, ja het, het, ligt in het verlengde van. Ja. Hè? Dus hebben jullie, vinden jullie dan, nou ja, of dat, is, is dat ergens ook nog terug te vinden in jullie songs? Dat je dan een bepaalde toekomstverwachting heb. En dat het dan op een gegeven moment... Ja, ik denk dat het over het algemeen wel gewoon een hoopvol, hoopvol liedjes zijn. Ja, Want het gaat wel beter of het gaat beter worden. Of, eh, dat is een eh, beetje het, karakteristiek van de band eigenlijk. Ja. hoopvol. Ja, eigenlijk wel. En vooral één liedje wat ook op de EP komt, dat heet Fearless Traveler. En dat is eigenlijk wel het liedje wat een soort van... Eh, ja, je hoort het al in de titel, wat een beetje zegt van... weet je wel, doe gewoon wat je leuk vindt. Eh, Zonder angst eh, gewoon de reis eh, proberen te maken. ja, ja, ja, Gaan jullie dat liedje ook vanavond spelen? Zeker. Ah, ja. Dus dat, <laughs> dan, dan, zit ik daar al likkebarend naar uit te kijken. volgens mij staan er ook, gaan, het, gaan het allemaal nummers worden die denk ik op de EP komen te staan, of niet? Bijna. ja, de meeste wel die we spelen vanavond. ik kreeg ook van jullie de nieuwe single al overhandigd. Van jou, van de week. Ja, klopt. Two Weeks Notice. Eh, is het zinvol om hem te draaien of hier live eh, te laten horen? Maar eh, kijk, ik kan hem eruit halen en dan spelen we hem hier live. Dat is natuurlijk nog veel leuker, denk ik. Ik zeg, laten we hem draaien. Hij komt morgen uit. Oké, dus dan, spelen jullie, dan, jullie hem niet. Dan draai ik hem. En dan, dan spelen we een ander liedje. En spelen jullie een ander liedje. <laughs> jullie weten dat er ongeveer zes op het, op het repertoire moeten staan, hè? Ja. Hebben jullie dat? Zeker. Oh, oh. dus, dus er zijn ook nog eh, van de EP die uit eh, gaat komen. Eh, ook nog een aantal songs die het misschien net niet gered hebben... maar wel heel erg de moeite waard zijn om naar te luisteren. Ja, sowieso. We hebben, we hebben eigenlijk een hele live show van drie kwartier ongeveer... aan alleen ah, maar eigen nummers. Ja, dan, dan gaan we praten En daar hebben we keuzes in gemaakt. En er komen weer nieuwe dingen bij. Het is zoiets als met schrijven... Kill Your Darlings. Ja. Toch? Dat niet. Er komen nog oh, wel, we gaan nog wel meer <laughs> dingen opnemen, toch? Ga ze niet weggooien. Nee, nee, nee. <laughs> Ga niet. Oké, nou ja, goed. Eh, maar goed, ik, ik, ik, kan mij voor die dilemma's wel voorstellen. Een schrijver heeft dat regelmatig. Dat hij dus dingen eruit moet, eh, moet halen. En ik denk dat het bij een muzikant niet anders is. Als je op een gegeven moment als muziekstukken op een eh, album of schuine streep EP wil gaan plaatsen. Dat je dan op een gegeven moment zegt, ja, dit liedje dan weer net niet en dit liedje dan weer net wel. Ja. Toch? Ja, klopt. Goed, eh, ik ga nog één nummer eh, draaien. Want eh, anders dan gaan wij een beetje met... met de, nou, het lukt nog wel. Twee nummers achter elkaar draaien. en daarna is het jullie beurt. Dus dat, dat, dat gaat helemaal goed komen. deze die staat al nagelvast eigenlijk min of meer in de lijst. dat is Scott Young. En dat nummer dat heet Slow. days, time to get away. Memories, only you and me. Watching the satellites shoot across the sky as we drive off and take the car wherever we wanna go. Let's just see how far we get it on down the road and where we'll sleep tonight as long as the feeling's right. Well, we can take it slow. stars to feel this small. Cause a little something pushes all across the whatever dat met eh, Borderline. En het eh, bracht de tijd op eh, tien voor half negen. Dat is mooi om mee te beginnen. Want het eerste blokje van twee... En ze staan klaar. Lake Michigan. ze even kijken of ik ook nog wat hoor. Ja, ik hoor in ieder geval iets van echo. En dan is het altijd wel een goed teken. <laughs> dat, dat ik dat heb. Want dat is heel belangrijk. En dan weet ik dat de microfoons openstaan. Welke twee songs trappen jullie mee af? eerst spelen we Don't Push Too Far dat is, single. Dat is de single van, eh, die we al een tijdje hebben gedraaid, ja? Yes, en dan spelen we een Our Cage. right. your eyes slowly. The flashing ends. The work is done, but you can't. disappointments for not reaching your goals. You're too hard on yourself. klinkt mij erg eh, bekend in de oren. Maar ja, dat was ook eh, de single. Dus eh, de vorige single. Want vanavond ga ik straks dit nieuwe single laten horen. Maar we hebben nu het volgende nummer. Wat Lake Michigan laat horen. the black coffee in my veins. I'm constantly getting haunted by memories that won't change. The habit of being together is driving us apart. Strange enough, it never got better than how it went at the start. We're dropping closer to the fire. thrown away. There's more in this love, let's find it. Our glasses won't break their silence, cause we've forgotten how to toast. Three days are getting endless, that's when we drink them all. stop counting flames before they're gone. Where is the key to unlock our cage? The roses to decorate all the things we have waited. de oude adem zitten we eh, te luisteren. Maar goed, eh, in ieder geval het eerste gedeelte van deze Lake Michigan sessie is ten einde. Er volgen er nog twee. Dus eh, mocht je nu ehm, net naar de radio of wat dan ook... of via welk kanaal dan ook luisteren... dan weet je in ieder geval dat het nog eventjes... Ehm, ja, dat er nog twee blokken van twee gaan komen. Goed, wij gaan ook weer verder met wat we hier hebben staan. Want deze man komt met zijn band volgende week naar de studio. En dat is David Blinko. Eh, het nummer dat heet eh, Paradise in the Ghetto. En dat zal hij eh, doen met een complete band. Dus dat zeg ik er dan ook maar even bij. I didn't serve you Must be that thing in the bedroom I politely refuse I like the way you look next to her When you hold her tight in your arms So firm But I can't help but wonder why It's her instead of me It seems I'm only prepping men For the girl they go for. next you up But I feel I'm running out of luck Where does the love go? Does she say what you want to? Do you hear what you want to. You probably like how she needs you, how she triggers so soon. I like the way you look next to her when you hold her tight in your arms, so firm. But I can't help but wonder why it's her instead of me. It seems I'm only proud. you up, but I we are LOLA. Dat was Prepping Band van Lilith Merlo. En eh, deze dame was ook hier geweest. Ook met iemand erbij. Want eh, de band eh, bestaat uit meerdere mensen. Uit twee was het toen hier in de studio. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook deze jazzband met meer mensen werkt. Net zoals ook bijvoorbeeld Lake Michigan eh, dat doen. Die eh, zijn met vijf mensen. Leuk bruggetje van uh, Lilith Merlo naar Lake Michigan. Is allemaal niet zo moeilijk. maar nu zijn er twee mensen hier in de studio die hier de akoestische set gaan spelen. En ik ben weer nieuwsgierig welke twee nummers jullie gaan spelen, dame en heer. het eerste liedje heet Make This Work. En het tweede is Someone To Hold On. Ah, oké. the table. It may take the first bus back home. It may be a while ago, but we still can make this work. De klank moet je dat eh, horen. Eh. dus vandaar. Eh, het is eigenlijk wel een beetje de richting waar we een beetje langzamerhand op gaan. Hè. De zomer is voorbij, de herfst komt eraan. Dus dat betekent dat de avonden ook weer steeds eerder beginnen. Dus dan is het ook wel weer heel fijn om met een knapperend haardvuurtje... klinkt een beetje clichématig, maar dan ook nog een beetje leuke muziek op de achtergrond... en heel romantisch te zijn. Tenminste, zo komt het over. het eh, beeld eh, versterkt eh, ook nog wel... of de muziek versterkt het beeld in dit geval. Ik moet het goed zeggen. Het tweede nummer van dit tweede blokje. come and gone, but I'm right where I need to be. Well, I've walked a long and lonesome road. And I have spent a lot of sleepless nights I should turn round and head back home. But I'm right where I need to be. I got my voice, I got my song, I got someone. with me. I got my voice, I got my song, I got someone to hold on. ziet het eh, in ieder geval wel eh, een beetje voor me hoor. Eh, helemaal een beetje zo aan het begin. Het, het verhaal zo vertellen. Heerlijk vind ik dat, dat toch wel mooi om even dat mee, mee te nemen. Goed, we horen ze straks in het tweede uur nog een keer. Dan in een blokje nog van twee. Maar we, hebben ze, we geven ze ook nog even gewoon de ruimte om even een beetje ja, even weer op adem te komen. Want dat eh, mag ook wel. Eh, Maggie Brown met hun eh, nieuwe single. En dat heet Takes Time. best wel vaak het eh, nummer Shelter van uh, Levi. En eh, zij, als het goed is, moet als het goed is ook nog enkele optredens nog doen. Dat weet ik niet helemaal precies uit mijn hoofd. Dan, moet ik, <laughs> dan scrolt hij weer net te ver door. Waardoor ik het een beetje mis. Maar nee, dat is geweest. Dus dat heeft weinig zin. Maar ze was afgelopen week nog bij Jazz in de Gracht in Den Haag nog te bewonderen. Ehm, nou ja, we hebben nog ehm, een beetje tijd over. En dat is voor de kleine en korte introductie van de nieuwe single eh, van Lake Michigan. Ja. En dat eh, nummer dat heet... Two Weeks Notice. Goed. Eh, ja, ik, ik, de tijd ontbreekt om hem helemaal eh, verder nog even eh, wat, wat door te nemen... wat betreft de inhoud en hoe jullie tot het liedje zijn gekomen. Want anders dan kom ik heel erg slecht uit met, met mijn tijd. Dus die ga ik nu even doen. die groeit tot aan het nieuws van 9 uur. Dit is dus de nieuwe single die je morgen dus op verschillende platforms kan krijgen en horen. the trees are bare. There's nothing left here in this town. No, nothing left for me. It's Tuesday night, 5 p.m. I'm leaving my post.